7 Gert Kluk met het NOS-journaal. Delen van België zijn gisteravond opnieuw getroffen door zware regenval, onweer en bliksem. In de stad Dinant viel in korte tijd zoveel regen dat er auto's door de straten dreven. In Waals-Brabant werden modderstromen gemeld van anderhalve meter hoog. In Luik belegde de gouverneur een spoedoverleg om maatregelen tegen eventuele nieuwe overstromingen voor te bereiden. Ook delen van Nederland kregen gisteravond te maken met stevige buien en wateroverlast. In Zeeland liepen straten onder. In het westen van Noord-Brabant kwamen meldingen van ondergelopen kelders. Atleten moeten hun mondkapjes ophouden tijdens de Olympische medailleceremonies. Dat zegt het Internationaal Olympisch Comité. De afgelopen dagen kwam het voor dat sporters hun mondkapjes... tijdens de uitreiking niet te zakken of afdeden. Dat is niet de bedoeling, zegt het IOC. Mondkapjes zijn verplicht. In Horen zijn na een explosie en brand in een appartementencomplex zo'n 40 woningen ontruimd. De bewoners kunnen pas naar huis als is vastgesteld dat de constructie intact en veilig is, zegt de brandweer. Omwonenden hoorden een harde knal. Ook zou iemand na de explosie zijn weggerend. De bewoners worden op een andere plek in Horen opgevangen. Bij wedstrijden van de Premier League zijn vanaf oktober misschien alleen nog volledig gevaccineerde fans welkom. De Britse regering overweegt die maatregel voor het voetbal, maar ook voor andere evenementen met meer dan 20.000 toeschouwers. Britse media schrijven dat de regering in overleg is met de Premier League clubs over de vaccinatie-eis. Die gaat misschien ook gelden voor wedstrijden in lagere divisies. Roeicoach Jossi Verdonkschot is positief getest op het coronavirus. Hij is daarmee het vijfde lid van Team NL op de Olympische Spelen dat positief is getest. Verdonkschot is in quarantaine gegaan. Chef de mission van de Hoge Bond spreekt van een teleurstelling. De roeicoach zat niet in dezelfde KLM-vlucht als de vier eerdere coronagevallen bij Team NL. Het weer zonnige periode vanochtend, later stapelwolken... en die groeien de loop van de dag uit tot buien.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 steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat Blij dat nu de tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen.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 Chérie, coco, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de beau Chérie, coco, veux ma photo. Fais-moi mm, mm pas de Appelle-moi mais mea, ah, hum T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais, hmm. Appelle-moi mais ah, mea, hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouc est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es capable, en vrai me parle pas. Tout billet code code, de quand t'es capable, yeah, yeah, yeah.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 Take me to New York, I'd love to see LA. I come pick you with you. You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no to New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk.